dagen en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het nms journaal In Irak heeft de Islamitische Staat 45 van de eigen strijders geëxecuteerd. Hebben ooggetuigen gezegd tegen het Duitse persbureau DPA. Strijders zouden zijn gestraft voor de nederlaag van IS bij het Sinjar-gebergte. Daar wisten Koerdische strijders de afgelopen week een vluchtweg te openen voor Jezidis... die er al sinds augustus door IS worden belaagd. De Koerden zeggen dat ze in twee dagen tijd zo'n 700 vierkante kilometer op islamitische staat hebben heroverd. Ze werden gesteund door de Amerikaanse luchtmacht die tientallen bombardementen uitvoerde. Op het strand van Egmond aan Zee zoekt de politie naar drugs. Gisteren spoelden daar verdovende middelen aan. De reddingsbrigade en KNRM hebben vanochtend met boten op zee gezocht. De politie met auto's op het strand. Zoek op zee is inmiddels gestaakt. De politie blijft dus wel op het strand zoeken. De jongeren die een jaar geleden massaal werden opgepakt tijdens rellen in het Brabantse dorpje Veen zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst met het Openbaar Ministerie. Volgens het ANP gaat die bijeenkomst over de komende jaarwisseling en die van vorig jaar. Ingewijden zouden hebben gezegd dat het OM een schikking wil treffen met ongeveer 95 ex-verdachten die onterecht hebben vastgezeten. Het OM Breda wil zelf alleen kwijt dat er een bijeenkomst is. Het weer veel bewolking, maar bijna overal droog en af en toe zon. Later vandaag wel wat motregen. Verder een toenemende zuidwestenwind en een maximumtemperatuur van 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis...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 Het is moeilijk bekijkt. Dinsdag, of 21 eh, <laughs> december, zondag 21 december, dat wou ik zeggen. Tot aan 5 uur lokale en regionale informatie. We volgen de Eredivisie voor je. Vitesse, Heracles, Almelo, Excelsior, Ajax, NAC Breda tegen Feyenoord en FC Twente, Willem 2. En we gaan kijken, naar als het goed is, met uh, Zandvoort loopt. Alles voor Serious Request. En we draaien tot eh, vijf 5 uur in ieder geval kerstplaten die de Winterse 50 niet hebben gehaald. Een van die platen is deze, van München of Freiheit, Keeping the Dream Alive.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 We kijken even naar eh, Vitesse Heracles in Arnhem. 3-0, Traoré, 25e en 43e minuut. En tussendoor scoorde ook nog Labiat. En die wedstrijd is bijna tot zijn einde gekomen. Goed, zo meteen wat sportnieuws. Maar eerst Ellen en Dean Clark.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 Na naar beneden. Verwarming hoor onder de raam. Eerste sneeuw, zo lang geleden dat die rust naar binnen kwam. Halleluja, vrede op tenminste hier voor dit moment. De rode wien die ik bewaar, smaakt lichter dan twaalf procent. Oh kiss me Winters weer, winters het buien, winters gevoel Laat vandaag de klok maar luien, laat maar vrezen dat het kraakt. Hier is de sneeuw, kan het nog mooier, dit was het allemaal weer. En de wind is mag nog rooier, nog rooier dan wel een prosteer. Oh, kerstmis, wordt een hond, grond tevreden, dikke kop, hier op de vloer. En ik zie boeten, al auto's rijden, maatgeluid geluid dringt niet meer door. Kleine wel, aan het nog mooier, dit was het allemaal weer. En wie, is smaakt veel gooien, veel hier over alles wat ik weet. Een diepe zucht, een hondenwit, weer een jaar Dat klinkt bekend. Oh, leven beneden. Verwarming hoog, onder de raam. De eerste sneeuw, zo lang geleden. Dat hier rust naar binnen kwam. Halleluja, vrede op in de minste hier voor dit moment. De rode wie die ik bewaar is, maakt lichter dan 12 procent. No One met eh, Kerstmis. En daarvoor uh, Alain en Dane Clark. Going Back for Christmas. Even wat eh, sportnieuws. De Nederlandse aflossingsploeg heeft vandaag goud veroverd bij de wereldbeker in Seoul. Shinke Knecht, Daan Breusma, Freek van der Wart, Adwin Snelling reden in de finale beurtelings lang op kop... en kwamen uiteindelijk ook als eerste over de streep. Na een spannende slotfase was het uiteindelijk Knecht die het karwei mocht afmaken. In de laatste ronde had hij een kleine voorsprong op zijn naaste drie belagers... die elkaar enigszins in de weg reden. Het Nederlandse kwartet dat de regerend wereldkampioen is op dit onderdeel... pakt bij de vorige eh, wereldbekerwedstrijd in Shanghai al het zilver. Nog meer short track nieuws, want uh, Knecht heeft eh, vandaag bij de wereldbekerwedstrijd in datzelfde Seoul zilver gepakt op de 500 meter. Zaterdag veroverde de Vries al brons op de 1000. Zijn totaal in deze wereldbekercyclus kwam daarmee al op acht plakken. Knecht moest in de finale alleen de Zuid-Koreaanse publieksfavoriet Seo Jira voor zich dulden... maar hield de Canadees Charles Hamlin knap achter zich. Na een matige start reed Knecht lange tijd op de vierde en laatste plaats. De voorlaatste ronde schoof hij echter op naar plaats 3... en in de slotronde wist hij met een knappe inhaalmanoeuvre zelfs nog beslag te leggen op de zilver. medaille. In de B-finale ging Freek van der Wart onderuit. Hij eindigde in Zuid-Korea uiteindelijk als zevende. En later uh, vandaag veroverde Knecht dus, eh, dus al eerder gezegd goud op de aflossing. Gert-Jan Verbeek wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van het Duitse eh, FL Bochum. Dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Dat bevestigde de oud-trainer van onder meer Herenveen, eh, eh, Feyenoord en AZ gisteren bij Fox Sports. Hij zegt, we zijn nog steeds in gesprek. Eh, zondag dus, dat is vandaag. Ga ik er nog een keer heen, dan praten we nog een keer met elkaar... en dan zullen we zien of we eruit kunnen komen. Volgens de 52-jarige offermeester is er de voorbije weken over en weer contact geweest... en zal op zeer korte termijn een beslissing worden genomen. Dus uh, dat is dat nieuws. Nog meer even wat eh, sneeuwnieuws. Want eh, snowboardster Cheryl Maas heeft gisteren in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen... op het onderdeel Big Air Brons gepakt. De 30-jarige Brabantse kwam in Istanbul tot een score van 16, uh, eh, nee, 154, 25ste punt. En Maas moet alleen de Amerikaanse Ty Walker en de Zwitserse Sina Kendrin voor zich dulden. Het gat met de Zwitserse Elena Kunz was met 7,25 punten aanzienlijk. Charlotte van Geels ging niet van start in, eh, Istanbul. En eh, volgens Maaster die zat er nog wel meer in dan brons... maar dat lag volgens haar gedeeltelijk aan de jurering. Goed, tot zover even het sportnieuws. Wij gaan weer eh, kerstplaten draaien. De kerstplaten die het niet hebben gehaald bij de Winterse 50... dat hoor je tussen 5 en 9 vandaag hier bij CFM. En een van die platen die we gaan draaien in Zandvoort op zondag is deze van Donny Hathaway.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 Ehm, mensen die dat niet hebben gedaan, maar gewoon hebben gelopen... van eh, Leeuwarden naar Zandvoort op dit ogenblik... is vanwege Zandvoort loopt onder andere Elko Zwart. Elko, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, welkom bij uh, CFM. Ehm, je bent wel vaker bij ons in de uitzending geweest. in ieder geval bij Goedemorgen Zandvoort. gisteren is het begonnen, het grote feest nou ja, het, het, organiseren is al eh, eigenlijk in augustus, september begonnen. Dus hebben we onze actie aangemeld. Ja. En we, nou om een lang verhaal kort te maken, we zijn gisteravond eh, met een groep eh, gestart in Leeuwarden, gisteravond om 9 uur. We zijn, hebben het startschot gekregen van de burgemeester van Leeuwarden. En we zijn vervolgens gaan hollen. En ja, om een heel lang verhaal heel erg kort te maken, we waren om half twee, kwart voor twee waren we bij de ijsbaan in Zandvoort. En ja, de, de, omstandigheden waren heel veel wind, heel veel wind. Maar eigenlijk gewoon wel droog gehouden en verder gewoon fantastisch. Een prachtige tocht gehad en eh, ja, de nacht doorgehaald. En eh, ja, ontzettend leuk. Maar volgens mij was de, eh, afsluit, de afsluitdijk was het moeilijk, neem ik aan. Ja, en op de afsluitdijk stond wel heel veel wind, maar dat, dat was op zich wel heel goed te doen. Maar de, de groep 2 die op een gegeven moment gestart is in uh, Sint Maartenzee, die heeft met name het laatste stuk nou, vanaf Bloemendaal de zeeweg op, hebben ze ook heel veel wind gehad. Dus dat, eh, ja, dat is op het laatste is dat wel heel vervelend, maar dat gebeurt gewoon zo. Dus, eh, maar het was wel fantastisch, we hebben een hele mooie loop gehad en we hebben het heel erg naar ons zin gehad. Even voor de beeldvorming. Jullie hebben eh, met, een, met een kern mensen hebben jullie van Leeuwarden naar Zandvoort geloopt. Met hoeveel man waren, was dat? Sorry, ik, ik, versta je niet goed. Met hoeveel man en vrouw, zeker vrouw, hebben jullie eh, van... Eh, eh, we zijn met twee dames en vijf heren gestart in Leeuwarden. Ja. En vervolgens zijn we naar Den Oever gelopen. En daar heeft een, een, een, Zandvoortse dame die in Den Oever is gaan wonen... die heeft ook georganiseerd dat daar nog een, <coughs> een aantal lopers en lopers waren. Twee dames en drie heren. En die hebben ons ja, geholpen, die hebben meegelopen... tot aan Sint Maartenzee bijna, eigenlijk het plaatsje exant. En daar is groep 2 uit Zandvoort gearriveerd. Dat zijn uh, één dame en vier heren geweest. Die eh, zijn vervolgens naar de eh, Bloemendaal aan Zee gehold. En we zijn met z'n allen zijn we van Bloemendaal aan Zee zijn we over de boulevard nogmaals tegen de wind in zijn we naar de ijsbaan gehold. Oké, en nu met de wind mee naar de, grote markt neem ik aan. Ja, nou ja goed, we hopen dat de wind niet heel snel gaat draaien. Nee, dat gaat gewoon goed. Ik bedoel, windje mee. En, en, we hebben dan... Ja, sorry? En, want neem aan, de, op dit ogenblik uh, ga je met een hele grote groep naar Haarlem. Eh, hoeveel eh, personen zijn het ongeveer? We gaan met 400 personen naar Haarlem. Dan gaan we naar het Wapen van Kennemerland in het Ramblaan-kwartier. We starten dus nu bij Nautiek, zeg maar, in, in, Zandvoort op het strand. En daar komen 400 man. En bij, dan rollen we over het visserspad linksaf bij Kraantje, links de Ramblaan in naar het Wapen van Kennemerland. En daar sluiten zich 200 mensen nog aan voor de 5 kilometer loop. En ja, en dan is het eindig op de Grote Markt. Dat is het verhaal. Wat, eh, en het is een, eh, een grote happening, zo te horen. Ja, het is gewoon echt... Eh, ja, je wel waanzinnig veel geld opgehaald. En... Het bedrag ga ik nog niet bekendmaken. Dat doen we op de grote markt. Dat willen we toch gelijk een beetje voorbehouden aan uh, Serious Request. Mhm. Maar we hebben gewoon ja, boven verwachting gescoord. Oké. Nou, Daar zijn we nou, eigenlijk, nou, eigenlijk alleen maar heel blij mee. Maar stiekem ook wel een beetje trots op. Zeker weten. Oké hey, bedankt. En eh, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Zeggen ze altijd, maar dit keer niet, denk ik. Hebben we windje mee. Daarom. Nee, we hebben windje mee. Dat gaat lukken. Ja? Oké. hey, bedankt. Dank dat ik in de uitzending mocht zijn en eh, misschien tot ziens. Oké, dag. dag. dag. Dat was eh, Elko Zwart. blijft een fantastische plaat. Gaia van Valencia uit 1993 eh, alweer. Je hoort hem hier voorbij komen bij eh, ZFM Zandvoort. Eh, bij Zandvoort op zondag. En daarvoor horen we Elko Zwart van Zandvoort loopt. En op dit ogenblik lopen zij van Nautiek richting de Grote Markt. En dat festijn kun je natuurlijk volgen hier langs de route. We gaan we even een, een kerstplaatje draaien. Nou, niet echt een kerstplaatje, nou, of toch stiekem toch wel.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 And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Barry Como was dat <laughs> op CFM met It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Nog één plaat te gaan en wordt van Bruce Springsteen.